Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De burgemeester van Gouda is gisteravond in de wijk geweest... waar een vrouw van 39 op klaarlichte dag werd doodgeschoten. Verschillende mensen hebben gezien hoe de vrouw werd beschoten... en probeerden haar nog te redden, maar dat lukte dus niet. Ze overleed op straat. Dat is natuurlijk heel heftig voor de buurt, zegt de burgemeester. Ik heb een aantal mensen uit de eh, straat gesproken die eh, op dat moment eh, in de buurt waren... en ook het nodig hebben zien gebeuren, zowel tijdens als erna. Eh, en eh, dat is eh, aangrijpend voor ze. Er is nog niemand opgepakt voor de schietpartij. Buurtbewoners zeggen dat de schutter de ex van het slachtoffer is, maar dat is niet bevestigd. PVV'ers in de Tweede Kamer doen best weinig. De PVV is by far de grootste partij met 37 zetels... maar bij meer dan een derde van de debatten deed er geen enkele PVV'er mee. De partij komt ook met weinig wetsvoorstellen. GroenLinks PvdA sloeg de minste debatten over. Ook vandaag rijden er amper treinen in Zeeland. Gistermiddag viel de boel stil vanwege koperdiefstal. Het kost veel tijd om alles weer te repareren. De verwachting is dat het treinverkeer in Zeeland halverwege de middag weer opgestart kan worden. En tot die tijd rijden er bussen. Rond Den Helder wordt gekeken of drones kunnen helpen bij ongelukken op de weg. Want een drone is vaak veel sneller dan een politieauto of ambulance. We gaan onderzoeken of bij een incident of het dan eh, voor de veiligheid en voor de bereikbaarheid eigenlijk eh, een toegevoegde waarde heeft om daar snel een drone naartoe te sturen, zodat eh, de hulpdiensten sneller de juiste informatie krijgen. Ja. je moet je voorstellen bij bijvoorbeeld een, een, een, tankwagen die is omgevallen. Ja, wat voor stof zit er in zo'n tankwagen? Nou, middels zo'n drone kun je dat heel makkelijk vaststellen. ze testen ongeveer een jaar. Daarna wordt gekeken of het ook wat is voor de rest van het land. Heb ik het weer nog voor je. Flinke buien, vooral in het oosten. Vanmiddag vaker droog, af en toe ook wat zon. En dan wordt het maximaal 20 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint met vertraging op de A7 van Horen naar Zaanstad...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 klokjes horen. Die jou jubelen door het dal, de lente brengen overal. Mietje, en het andere melodietje, en een ander erg een al die pracht van het heelal. als op mijn oren. Zaan zilveren klokjes horen. Die al jubelen door het dal. De lente overal. Het liedje en het andere een liedje En het ander een liedje. Al die pracht van your theories catch fire. I can't find your silver lining. worlds collide. I'm gonna drown you out before I lose my mind. to block it, I Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamerleden van de PVV hebben het afgelopen parlementaire jaar... ruim de helft van de debatten overgeslagen. Dat blijkt uit een analyse van de NOS. Andere partijen hebben minder Kamerleden dan de PVV... maar gaan veel vaker naar een debat. In de afgelopen 15 jaar is één op de drie ramen waar sekswerkers achter staan... verdwenen uit het straatbeeld, schrijft Trouw. Steeds meer gemeenten willen af van de ramen vanwege criminaliteit, overlast... of omdat ze de buurt aantrekkelijker willen maken. In Schiedam is vannacht brand uitgebroken in een hoop afval bij een recyclingbedrijf. Na enkele uren was het vuur onder controle, maar de brandweer is vanochtend nog wel bezig met nablussen. Het weer, stevige buien, soms met onweer. Vanmiddag vaker droog en af en toe zon. En het wordt 21 graden. Dit is ZFM. You know you wanna sing with us. That's why you know you should be scared of us. That's straight talk, sex appeal. One touch gives me me me me chills, and and and and we we ain't ain't ain't even even close, close. Perfect all all around, been over town. Show how you You you You you get down, 'cause got got feeling weak. Listen as as I 'cause I speak, I'm a creep. going crazy know can't sleep. your moves, hypnotize me. You got me trembling like a little baby girl boys and girls. You got me spinning and you got me in a twirl. You're my number one baby and you're to rock my world. You're dangerous, just get it up. The way you move, so scandalous. It's all about the two of us. A one night stand just ain't where you go, no one knows. You smile, plan it not when we ain't even close, yeah. Solid as a rock. How many ways can you hit the spot? Show me what you got, cause we ain't even close, yeah. Me feeling weak, listen as I speak, cause I'm careful as I creep. You got me going crazy, and you know I can't sleep.